Dik de met het NOS Journaal. Op het strand van Terschelling is vannacht een lichaam aangespoeld. Mogelijk is het een van de twee vissers die sinds gisteren worden vermist. In de loop van de middag wordt dat waarschijnlijk duidelijk. Gisterochtend sloeg voor de kust van Terschelling een vissersschip om. De drie opvarenden belanden in het water. Eén drenkeling werd gered. Hij ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis van Leeuwarden. Door ongelukken op diverse plekken stonden er vanmorgen veel meer files dan normaal tijdens de ochtendspits. Op de A2 bij Vianen botste een bus van Arriva op vier auto's. In de bus zaten geen passagiers, vier mensen raakten gewond. Op de A16 bij Rotterdam botsten vijf auto's op een vrachtwagen op elkaar. En op diverse plekken in Noord-Holland waren er ongevallen door gladheid. Op het hoogtepunt van de ochtendspits stond er zo'n 400 kilometer file. In Iran zijn bij een aanslag waarschijnlijk tientallen mensen omgekomen. Het staatspersbureau meldt dat er een zelfmoordaanslag was bij een moskee in het zuidoosten van het land, vlakbij de grens met Pakistan. Op het moment van de explosie was er een shiïtische rouwplechtigheid aan de gang. Er zouden ook tientallen mensen gewond zijn geraakt. In een groot deel van Europa wordt vandaag gestaakt. In onder meer Frankrijk, Denemarken en Tsjechië zijn demonstraties tegen de bezuinigingen van de overheid. In Griekenland is het al de zevende algemene staking van dit jaar. Zo ligt het openbaar vervoer plat en zijn veel scholen dicht. In Brussel gaan vakbondsleden de straat op om te demonstreren tegen de Europese Unie. Morgen praten de Europese leiders over een structurele aanpak van de schuldencrisis. De vakbonden eisen dat de lonen en de sociale zekerheid ongemoeid worden gelaten. In Nederland wordt gestaakt bij drie distributiecentra van Albert Heijn. En ook het personeel van TNT voert vandaag opnieuw actie. Het weer in het westen vooral regen, in het zuidoosten sneeuwt het. Vanmiddag is het bewolkt en droog. Het wordt plus 1 graad in het oosten en een graad of 5 in het westen. Dit was het NOS Journal.